Israël maakte vandaag bekend dat het daar 700 appartementen wil bouwen. EU-voorzitter Zweden noemt dat illegaal. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een Palestijnse staat. Ze willen pas verder met vredesbesprekingen als Israël stopt met het bouwen van huizen in Oost-Jeruzalem. De Afghaanse president Karzai zegt dat bij luchtaanvallen door westerse troepen tien burgerdoden zijn gevallen, onder wie acht schoolkinderen. De luchtaanvallen zouden zijn uitgevoerd in een ontoegankelijk gebied in het uiterste oosten van Afghanistan. De NAVO zegt niets te weten van operaties in dat gebied. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn laat de pensioenen per 1 januari toch voor een deel meestijgen met de lonen. De pensioenen gaan per 1 januari met 0,72% omhoog. De gemiddelde loonstijging in de zorg- en welzijnssector komt uit op 2,85%. De pensioenen kunnen worden verhoogd omdat het pensioenfonds weer boven de wettelijke verplichte dekkingsgraad zit. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn opnieuw oppositieaanhangers slaags geraakt met de oproerpolitie. Volgens de oppositie zijn tien leiders opgepakt en werden betogers met traangas uiteengedreven. De demonstranten herdachten vanochtend de neef van oppositieleider Mousavi. Die kwam bij de demonstraties van gisteren om het leven. Ook aanhangers van president Ahmadinejad gingen vandaag de straat op. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in mascara en eyeliners de hoge concentraties aangetroffen van kankerverwekkende stoffen. Het gaat om nitrosamine, die ontstaan doordat bestanddelen in de oogmake-up met elkaar reageren. De kankerverwekkende stoffen zaten in 19 van de 103 onderzochte producten. De partijen zijn uit de handel genomen. Het weer vanavond gaat het licht vriezen. Morgen toenemende bewolking en vanuit het zuidwesten neerslag.